8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft een prominent lid van een militante strijdgroep gedood... bij een bombardement op zijn huis in Gaza. Het gaat om Baha Abu al-Atta van de groep Islamitische Jihad. De groep bevestigt zijn dood. Atta wordt verantwoordelijk gehouden voor aanvallen met raketten, drones en sluipschutters... op doelen in het zuiden van Israël. Hij zou meer van dat soort aanslagen hebben beraamd. Kort na Atta's dood zijn vanuit Gaza raketten afgevuurd op Israël. In verschillende steden, waaronder Tel Aviv, is het luchtalarm afgegaan. Advocaat Dirk Wiersum werd voor zijn liquidatie in september al weken in de gaten gehouden. Er zouden meerdere criminele observanten zijn ingezet om het huis en de straat van de advocaat te observeren. Dat schrijft de Telegraaf. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Tachi. Vanaf volgend jaar krijgen alle BOA's in Rotterdam een bodycam. De gemeente trekt een kwart miljoen euro uit om alle handhavers een persoonlijke mini-camera te geven. Uit een proef blijkt dat burgers zich beter gedragen als ze zien dat ze gefilmd kunnen worden. En daardoor voelen de handhavers zich veiliger. Als er sprake is van een strafbaar feit, dan kan het OM de beelden opvragen. Amerika is nog steeds bereid om te helpen bij het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen naar Nederland. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, tegen de NOS. De mogelijkheid van Amerikaanse hulp is actueel geworden door een uitspraak van de rechter gisteren. Die oordeelde dat Nederland zijn best moet doen om 56 IS-kinderen zo snel mogelijk terug te halen uit Noord-Syrië. Het weer. Vandaag vallen verspreid over het land buien. Vooral aan de kustprovincies met kans op hagel en onweer. Er waait een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door gaat de zon af en toe schijnen. En dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk, mede door de regen. En er zijn veel ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat het daardoor helemaal vast... tussen Amersfoort West en Hilversum Noord. Na een aanrijding heb je daar ruim een uur vertraging... Ook een ongeluk op de A7 Horen richting Zaandam bij Purmerend Noord. Je komt daar in de file terecht vanaf de afrit Avenhoorn en de vertraging is 25 minuten. Op de A10, de ring oost van Amsterdam naar Utrecht, ging het mis. Tussen afrit Volendam en de afrit Watergraafsmeer een half uur tijdverlies en er zijn twee rijstroken dicht. Verder is het druk op de A27 van Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Je doet er een half uur langer over daar. Dat geldt ook voor de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp en Zoeterwoudendorp. En op de N201 van Hilversum naar Uithoorn staat het vast...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 Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Een hele goede morgen eh, Zandvoort. En, uh, eh, vijf over acht hier eh, bij ZFM. De fijnste muziek, het geluid van Zandvoort. En eh, ja, het is niet echt een hele fijne mooie dag. Maar eh, ja, we zullen even aan mijn vriendin vragen wat het wordt. Hey Google, wat wordt het weer? Op dit moment is het 4 graden en bewolkt in Zandvoort. Vandaag gaat het regenen met een maximum van 8 graden en een minimum van 4. Nou, dat is het weer in Zandvoort. Dus neem je paraplu mee en je, je, je, je, je fijne regenjasje. En dan komt het helemaal goed. Wij hebben vandaag de allerleukste muziek natuurlijk. En nieuwtjes uit de regio en nieuwtjes van Zandvoort. Dus wat dat betreft kan je lekker blijven hangen bij de radio. Want daar is het warm. Oh, daar is het warm. Ja, en ken deze nog?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 Chris Kos op de radio bij ZFM. Wat kan er dan nog mis? Dinsdag 12 november. Kijk nou goed, staat niet. Ik sta Chris Kos uit Amsterdam. Zijn DJ trio. Van de broers Jordi en Sander Huisman. Ah, dat je het maar weet. Hier is Stevie. zijn eh, ware naam, Stevie Wonder. Mexico geboren in 1950. Wordt 70 dit jaar, of volgend jaar. En eh, is blind geworden omdat hij eh, zuurstof kreeg omdat hij niet goed ademde. Maar hij kreeg eigenlijk te veel zuurstof en dan verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen. Waardoor hij blind werd. Ja, ja, het is heel sneu. heel veel van Zandvoort. Gerloogman. Bij ZFM in de morgen. Eh, goedemorgen, dames en heren. De aller, aller, aller, aller, aller, allerleukste muziek hebben we uitgezocht. Of het eh, Cor Draaier voor ons uitgezocht. En dat heeft hij goed gedaan. Hè? Want eh, hier komen de allerleukste platen langs. En je wordt vrolijk wakker bij ZFM. Hier is Johnny Guitar Watson. Kwak, kwak, kwak, kwak. Real Mother For You. Ik denk 1976, 1977. Wanna buy a new car But the price ain't right <laughs> Ain't that gold Be a damn sight cheaper Yes it would Start riding the bike Listen They're making milk out of powder got the babies crying.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 Yeah loud. It's a real motherfucker. Good dog. Listen, got to go to a disco. Throw your troubles away. Dance to the music. DJ play. Well, alright. And then the lights come on. Yeah. Like you knew they would. <laughs> Got cold.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 was eh, Johnny Keith Watson eh, bij ZFM. Eh, Real Mother voor je. Van een hele tijd geleden alweer. En elke zaterdag natuurlijk live vanuit Hotel Hoogland het programma. Goedemorgen Zandvoort. En daar komen altijd heel veel interessante zaken aan het licht. Dus ik zou maar elke zaterdag ook luisteren naar ZFM. Zaterdagmorgen begint om 10 uur, eindigt om 12 uur. En is zeker de moeite waard. Somebody out there? Maybe I'm imagining the things they say about me. Maybe there's really nothing there at all. Standing in the middle of the room fly around me. Hiding the shadow on empty wall Out There. Alan Parsons Project. Alweer een aantal jaar geleden. Nou, hij is nog steeds eh, actief hoor. Hij treedt nog steeds op. Dat is de oude, oude technicus eh, van onder meer de Beatles.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 dat zoveel betekent als nieuwsgierigheid is de kat zijn dood. Oftewel, als je nieuwsgierig bent, kan het slecht met je aflopen. Nou, dat klopt wel. Er zijn een hoop mensen achtergekomen. Goedemorgen Zandvoort, heel wakker. Bijna half negen. En een lekker kopje koffie erbij.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 voor Sam Veld. En uh, Post Malone. dit vrolijke deuntje. En eh, dit is uh, Sammy Reinders. Zo heet hij uiteindelijk. En dan komt de bokstel. Goede platen worden er gemaakt tegenwoordig hoor. Je zou te denken dat het uit het buitenland komt. Maar nee! Nederland, daar komen de beste discjockeys vandaan. Bijna half negen hier op ZFM. We never going home. Post Malone. En Rani die zingt, die zong. Het is bijna afgelopen. Nog maar vier seconden. Hoor je wel? De leukste muziek hier bij ZFM. En eh, ja, er zijn een hoop dingen te doen eh, dit weekend. Je, moet, eh, je kan altijd even in de Zandse krant kijken of eh, op internet. En eh, je kan namelijk ook internet kijken... Ehm, de app van ZFM. Een speciale app voor. Kan je alles vinden. Helemaal goed. Hier is Madonna. En de Borderline. 2, 3, zing. meest populaire zangeressen van de, van de, van de afgelopen eeuw. Zelfs. Want zij is eh, wel heel erg succesvol geweest in alles wat ze gedaan heeft. En dit was Borderline, een van de eerste singles die ze maakte. Een eh, eerste grote hits, wereldhits. En eh, ja, zo werkt dat dan. Nou, eh als je wat leuks wilt doen... Eh, kan je vanavond of vanmiddag nog balansen en fit op de Billycon in eh, het Pluspunt. En het Pluspunt is natuurlijk uh, Vlemingstraat 55 in Zandvoort. hey, kijk eens even. Andy Williams. Soon he will open the door. think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should city and dim all the lights. Pour the wine, start the music, time to get originele groener, zoals dat heet. Andy Williams, Wives and Lovers. Prachtige plaat, prachtige plaat. Wat ik zei dat je vanmiddag... Eh, ik kom er zo terug. Want zit er doorheen. She's perfectly focused.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 Tiesto en Mabel. God is the dancer. Dat zeg ik. Ik had het dus net over eh, de mogelijkheden om eh, wat, wat je vanmiddag kan doen. En daarom hebben we dit vrolijke muziekje opgezet. Om dat eh, te ondersteunen, want je kan vrijdag, of dinsdag 12 november, dat is dus vandaag... voor een betere conditie, balans en coördinatie balans en fit op de Billycon. En dat is eh, heel goed om eh, te blijven bewegen. De lessen worden aangepast aan uw tempo en, eh, en, en kosten 30 euro voor 7 lessen. En dinsdag van kwart over 1 tot kwart over 2 en van 12 november tot en met 17 november. En dan blijf je lekker in beweging. Niet onbelangrijk. Hier is Post Malone. ZFM. circles. Goedemorgen, ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Kopje koffie erbij. Heerlijk, heerlijk. Ik zet de verwarming nog een graadje over. Nou mag het. muziek hier bij ZFM. Circles, Post Malone. Ah, hij heeft het slecht hoor, hij heeft het slecht. Jawel, jawel, jawel. Goedemorgen. Je luistert naar Geer Loogman bij ZFM. Nou, dat is mooi om Hé? Het is bijna kwart voor uh, negen. Hier bij ZFM... En hier is Label. Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Hey sister, soul sister, soul sister, soul sister. Lady Marmalade. nog een keer. <clears throat> Kort voor negen, ZFM. En eh, Lady Marmelade, voulez-vous eh, coucher avec moi ce soir, eh, la belle. En nog een klein beetje disco. Oh, beetje swingend wakker worden, jongen. En als je wakker bent, swing nog even juist door. Hier is Cool in the Gang. you down. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on in. get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it.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 Dance, come on. Get down on it. Come on and get down if you really want it, You gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Come on and get down on it. Get down on it Eh, get Down On It bij ZFM. Allerleukste en fijnste muziek. Eh, zo'n fijne ritje dit hoor. Uit de tachtig jaren denk ik. En uh, ja... Mocht je geïnteresseerd zijn in de beurs, die gaat zo meteen over, over, over 10 minuten. Maar wat doet hij nu? Hey Google, wat doet de beurs vandaag? Nederland marktstatus. Pardon? <laughs> Wat is dat nou? <laughs> het is heel apart hoor, want eh, er zijn af en toe dingen die je vraagt. En, eh, ik vroeg het net toen de, toen de plaat eh, draaide. En... Uh, Nationaal ander antwoord. Hey Google, ik hoor de deurbel. Ik weet niet hoe ik hierbij kan helpen. <laughs> Nee, dat begrijp ik. dit is lekker zeg. Oh. BB King bij ZFM. The thrill is gone. En die kan spelen zeg. Oh. gente. was absoluut mijn held. Wat een goede muzikant was die man. Vorig jaar overleden. Hij was heel oud. Maar hij wil wel tot laatst toe heeft hij, eh, heeft hij gespeeld. Ja, bijzonder hoor. Dit was The Thrill Is Gone bij ZFM. We krijgen zo het nieuws. En het weer en het verkeer. Het schijnt vrij druk te zijn eh, in Nederland. Dus als je weg moet, eh, even ietsje eerder gaan. Dat is misschien niet onhandig. Dit is ZFM. Juist, dat is het. I don't know where my baby is. Ah, natuurlijk, schat. But I'll find it. Ah, wel ja. Somewhere. Yeah. Somehow. Oh. I've got to let him know how ja, ja, ja, ja. Wat doe je nou? I'll never give up looking for my baby. Ah, Mooi om te horen. Lisa Stemfield. should go. And he said things he hadn't said before. And he was oh, oh so mad. And I don't think he's coming. it. He never did me wrong. I was the one, the weakest one ever, and now I'm oh, oh so sad.